Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De val van het kabinet heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid, zegt kredietbeoordelaar Moody's. Het bureau waarschuwt in een rapport dat er snel politieke zekerheid moet komen. Volgens Moody's heeft Nederland een lange traditie van begrotingsdiscipline, maar is er nu onzekerheid over het toekomstige beleid. Het bureau zegt dat Nederland in Europa een slecht voorbeeld geeft als het tekort verder oploopt. Het hoofdbestuur van de VVD heeft zoals verwacht Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker. Er kunnen zich nog wel tegenkandidaten melden. De deadline daarvan hangt af van de verkiezingsdatum. Die wordt mogelijk de komende dag bepaald, na een Kamerdebat. De PvdA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen. Het partijbestuur vindt het te kort dag voor zo'n verkiezing waarbij ook niet leden kunnen meestemmen. Intern komt er een verkiezing als zich een kandidaat meldt die het wil opnemen tegen partijleider Samson. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren fors afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal mazelendoden af tot 139.000. Dat is een daling van 74 procent. Toch is die daling niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90 procent minder doden. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is dat doel niet gehaald omdat er niet goed wordt gevaccineerd in India en Afrika. Daar vallen meer dan 80% van de mazelen doden wereldwijd. Het kabinet Rutte was van plan om pakjes sigaretten en cheque 20 cent duurder te maken. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau, waarvan nu meer details bekend zijn geworden. De accijnsverhoging per 1 januari zou 200 miljoen euro opleveren. In de plannen zouden ook de gratis schoolboeken sneuvelen, ook dat zou 200 miljoen opleveren.